Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De demissionaire ploeg van Rutte is weer compleet. Onderwijsminister Dennis Wiersma stapte eind vorige maand op... nadat verschillende mensen hadden geklaagd over zijn gedrag. Zo zou hij zich hufterig hebben gedragen en fysiek zijn geworden. VVD'er Marielle Paul neemt nu het stokje van hem over... en wordt de nieuwe demissionaire onderwijsminister tot er straks een nieuw kabinet is. Dat schrijft de Telegraaf. En als demissionair minister kan ze trouwens niet veel knopen doorhakken... want over grote onderwerpen beslist de volgende minister na de verkiezingen. De man die jarenlang zelfdodingspoeder verkocht moet twee jaar de cel in. Alex S. uit Eindhoven had een handeltje in het middel... en verkocht het aan honderden mensen, inclusief een handleiding over hoe je dat spul moest gebruiken. Tien mensen overleden nadat ze het middel hadden ingenomen. Alex S. komt binnenkort al vrij omdat hij lang in voorarrest heeft gezeten. In Rotterdam moest er vanochtend weer een hoop puin worden opgeruimd. Vannacht waren er twee explosies. Het was raak bij een flat en een kroeg. Deze vrouw schrikt er bijna niet meer van. Ik heb er verder niet op gereageerd, want we zijn er een beetje aan gewend geraakt, geloof ik. Is dat zo, ja? Ja, je hoort in de buurt toch wel vaker klappen. Dus ja, als het niet in mijn straatje is, dan blijf ik lekker binnen. Het is meer dat je denkt van, hm, weer een. Bij de explosies raakte niemand gewond. Misschien ken je politievlogger Jan Willem wel. Op YouTube laat hij zien wat zijn politiewerk inhoudt... en worden geregeld wegpiraten van de weg gehaald. Maar nu is hij zelf betrapt... terwijl hij in politieuniform veel te hard over de snelweg scheurde. Hij is zijn rijbewijs kwijt. Op YouTube vertelt Jan Willem wat er gebeurde. Het verhaal is namelijk dat ik naar een nachtdienst een snelsovertreding heb begaan onderweg naar huis. Op de snelweg heb ik een overtreding begaan van 51 km per uur te hard. Hier was uiteraard mijn rijwijs ingevorderd. En ik denk dat ik als politieambtenaar als geen ander moet weten dat dit consequenties heeft. Dat het gevaarlijk rijgedrag is en dat het een forse verkeersovertreding is. Nou, Willem kan wel bij de politie blijven werken, maar dan als bijrijder of op de fiets. Krijg nog het weer. Het is op veel plekken zonnig, al komt er ook meer bewolking aan. Het is rond de 25 graden. Morgen wat meer wolken en gesputter en een paar graadjes koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan intussen een paar files, maar in de meeste gevallen heb je ook maar een paar minuten oponthoud. Op de A7 is de vertraging wel 10 minuten van Zaanstad naar Horen... tussen knopen Zaandam en Purmerend. Van Horen naar Heerenveen op de afsluitdijk heb je ook een kleine 10 minuten oponthoud bij Brezandijk... En op de m 247 is het druk van Amsterdam naar Horen.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 feel the shine my name Want you feel me lover and me want you feel me friend Till the very end Till the very end be destiny, that's why you're next to me, you feel like ecstasy. This must be destiny, that's why you're next to me, you feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care care, that's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble gon' find me anywhere. Trouble will find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance.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 Alex S. uit Eindhoven leverde mensen het zelfdodingspoedermiddel X. Rusland zegt dat weer auto's over de Krimbrug rijden... ook al werd die gisteren zwaar beschadigd, vermoedelijk door toedoen van Oekraïne. De brug wordt onder meer gebruikt voor de bevoorrading van de Russische bezettingstroepen. Politievlogger Jan Willem Schut is een rijbewijs kwijt. De agent die video's maakt over zijn werk bij de politie... reed na een nachtdienst op de snelweg 51 km per uur te hard. Het weer flink wat zon, hier en daar ook wat stapelwolken.